Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump heeft het wetsvoorstel ondertekend... waarmee de dossiers van Jeffrey Epstein worden vrijgegeven. Na druk vanuit onder meer zijn eigen partij ging Trump toch overstag. In het dossier staat mogelijk meer over wie op de hoogte waren... van het misbruik van Epstein. Eerdere mails van Epstein suggereren dat Trump ervan wist... hoewel de president dat zelf ontkent. De gemeenteraad in Moerdijk heeft ingestemd met de opheffing van het gelijknamige dorp... Moerdijk moet wijken voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied. Volgens het gemeentebestuur is opheffing nu de enige optie. Op 1 december nemen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente... een gezamenlijke definitieve beslissing. Twee Nederlandse zussen zijn in Istanbul opgenomen in het ziekenhuis... mogelijk na een voedselvergiftiging. Het zou gaan om een 29-jarige vrouw en haar 15- of 16-jarige zusje. De oudste zou inmiddels het ziekenhuis hebben verlaten. De jongste zou alleen nog ter controle in het ziekenhuis zijn. In de miljoenenstad zijn de afgelopen tijd vaker toeristen in het ziekenhuis beland... of zelfs overleden na hevige symptomen van een voedselvergiftiging. Maastricht is de grootste stijger in de Atlas voor gemeenten. Daarin worden elk jaar de 50 grootste gemeenten met elkaar vergeleken... op het gebied van woonaantrekkelijkheid. De Limburgse hoofdstad klom plek 34... vooral door verbeteringen op het gebied van veiligheid en het voorzieningenniveau. Amsterdam is opnieuw de aantrekkelijkste stad om in te wonen... gevolgd door Amstelveen, Utrecht en Leiden. De voetballers van Curaçao zijn in Willemstad gehuldigd... na de plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar. Het land verzekerde zich voor het eerst en als kleinste land ooit... van deelname aan het toernooi. Het team van bondscoach Dick Advocaat werd in een open bus door de stad gereden... en daarna officieel gehuldigd. Het weer, met name aan de kust komen enkele buien voor... en vooral in het binnenland kan het licht vriezen.